is de Jong met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vanavond een dode gevallen en zijn twee mensen gewond geraakt. De schietpartij was in een wijkcentrum in de Grote Wittenburgerstraat in het stadsdeelcentrum. Volgens getuigen bij AT5 was daar een kookles aan de gang. De twee gewonden zijn volgens de politie een man en een jong meisje. De politie spreekt van een conflict in het criminele circuit... Het parool meldt dat buurtbewoners meerdere schoten hebben gehoord van mogelijk automatische geweren. Na het incident zou iemand met een bivakmuts op zijn weggerend. In de buurt was in november ook al een dodelijke schietpartij. De KNVB heeft Ronald Koeman gevraagd of hij per direct bondscoach wil worden. Dat meldt het AD. 78-voudig international is volgens de voetbalbond de ideale man om Dick Advocaat op te volgen, die eind vorig jaar stopte als bondscoach. De gesprekken over een contract zijn volgens het AD in volle gang. Het is de bedoeling dat Koeman in maart al op de bank zit bij de oefenwedstrijden van Oranje tegen Engeland en Portugal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Senaat en het ministerie van Onderwijs gaan onafhankelijk van elkaar onderzoek doen naar seksueel misbruik in de sport. Aanleiding is de veroordeling van turnarts Larry Nasser... die eerder deze week 175 jaar cel kreeg... vanwege seksueel misbruik van meerdere turnsters. De onderzoeken moeten onder meer boven water krijgen... hoeveel mensen wisten van het misbruik door Nasser. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft de spoedeisende hulp gesloten vanwege een grote computerstoring. Ook andere afdelingen hebben problemen, maar de zorg voor de patiënten in het ziekenhuis is gewaarborgd, meldt het ziekenhuis. De storing is waarschijnlijk pas vannacht of morgenochtend verholpen. Het weer, Kans op nevel en mist en vannacht plaatselijk dichte mist...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 Dat, ja, dat zou een beetje Belgisch kunnen zijn, maar ik geen, eigenlijk geen idee waar de, man vandaan komt. Consider the Moon and Stars, zo heet zijn nieuwe album. En het tweede album is ook gloedje nieuw van Hanitra van het label Arc Music uit Engeland. En dat gaat over eh, muziek uit Madagascar. Lassa. heet het. Oké, ik wens je veel plezier. En um, meer info op peacefulradio.info. Roger, zero G and I feel fine. Capsule is turning around. Godspeed, John Glenn. All roger, uh, lift off and the clock is started.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 Depois vi nelas a sombra que me parecia ser tua. Esperei que subisses as escadas, mas teus passos não ouvi. Lá fora as pedras molhadas parecia um chorar, chorar por ti. Não pisaste mais as pedras, as pedras da rua. Hoje peso-as sem saber se é pisar estas pedras outra vez. já tão cansados de tanto esperar. Não pisaste mais as pernas. Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at kelly-andrew.com. and you are listening to Peaceful Radio.